Vooral managers en docenten zijn vaak buiten werktijd nog bereikbaar. Het is de eerste keer dat dit onderzoek werd gedaan... waardoor onduidelijk is of de bereikbaarheid de laatste jaren is toegenomen. Het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allsea, dat betrokken is bij de aanleg van de Nord Stream 2 gaspijpleiding, is gezwicht voor Amerikaanse sancties. Allsea stopt met de werkzaamheden om te voorkomen dat het geen zaken meer mag doen in de VS. De Amerikanen zijn al langer niet blij met de pijpleiding waarmee Russisch gas naar Europa wordt getransporteerd. Door een tekort aan luchtverkeersleiders kunnen vluchten op Eindhoven Airport vandaag en morgen vertraging oplopen. Volgens het Eindhovens Dagblad worden er in totaal 14 vluchten getroffen. Vorig weekend waren er al vier korte onderbrekingen op Eindhoven Airport. Het tekort aan luchtverkeersleiders komt door ziekte. De UEFA heeft de Turkse voetbalbond 50.000 euro boete opgelegd... omdat spelers van het nationale elftal tijdens EK-kwalificatiewedstrijden... een militaire groet hebben gebracht. Het gebeurde vlak nadat het Turkse leger aanvallen was begonnen... op Koerdische strijdgroepen in Syrië. De UEFA verbiedt politieke en religieuze verwijzingen tijdens wedstrijden. Na bijna 14 jaar is Jeroen Pauw gestopt met een dagelijkse talkshow op NPO 1. In zijn laatste uitzending keek hij met gasten terug op het afgelopen jaar... en de geschiedenis van het programma Pauw. Aan het einde bedankte hij zijn redactie en kijkers. Pauw maakte de laatste vijf jaar in zijn eentje een late talkshow... en daarvoor met Paul Witteman. Hij wil volgend jaar ander tv-werk gaan doen. Het weer nog op de meeste plaatsen blijft het droog vandaag. Er is wel veel bewolking, al kan de zon er ook soms bij komen. Het wordt maximaal 9 graden.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 That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet.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 Stuur je allemaal fijne dagen en...